dan salah. Dan zou de juffrouw aan die lieve schat beslist geen tienen geven. Ik zie mijn papje met een pijpje krijt, al op het schoolbord schrijven. En als hij stapte, stond hij in de hoek en moest om vier uur blijven. Look, he in the cold.